Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Kim is beëdigd als nieuwe president van Duitsland. In Berlijn legde de voormalige predikant de eed af tijdens een zitting van de beide kamers van het Duitse parlement. De 72-jarige Kauk volgt Christian Wolff op, die aftrad na het aannemen van gunsten van bevriende ondernemers. In een toespraak zei Kauk dat Duitsland een land van sociale gerechtigheid, deelname en kansen moet zijn. De nieuwe president prees zijn voorganger voor zijn inspanningen om de integratie in Duitsland te bevorderen Allen die hier leven moeten zich hier thuis voelen, zei Gauk. Het Franse autobedrijf Peugeot gaat samenwerken met het Amerikaanse General Motors. De fabrikanten willen gezamenlijk motoren en onderdelen ontwikkelen en samen inkopen. De fabrikanten hopen zo in vijf jaar tijd anderhalf miljard euro te besparen. Vooral, General Motors staat onder druk om de kosten bij dochterbedrijf Opel fors te verlagen. Dat merk draait met verlies. Op Koninginnedag zijn er dit jaar in het centrum van Amsterdam geen grote evenementen. Loveland, Twisted en het Slam FM feest worden georganiseerd buiten de binnenstad. Voor bijna alle feesten moet van tevoren een kaartje worden gekocht. Door het verplaatsen van de grote evenementen en het reguleren van de kaartverkoop hoopt de gemeente Amsterdam de druk op de binnenstad te verminderen. Vorig jaar vierden 800.000 mensen daar feest. De drukte en het toenemende alcoholgebruik leidden tot ernstige veiligheidsrisico's. Bewoners klaagden over vernielingen en wildplassers. In Maastricht is een vrouw van 86 tijdens een woningoverval mishandeld. Twee mannen in camouflagepakken waren de woning van de bejaarde vrouw binnengedrongen en bonden haar vast. De overvallers eisten geld. Toen de vrouw niet over de brug kwam, sloegen ze haar een paar keer hard in het gezicht. De overvallers gingen er met een paar tientjes vandoor. De vrouw werd gevonden door haar buren. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Dan nog het weer, volop zon, middagtemperatuur 13 graden op de Wadden tot 19 graden in het binnenland.